schrijft Guterres dat ruim 100 ex-overheidsmedewerkers... en personen die de internationale coalitie hebben ondersteund zijn gedood. Ruim een derde van die moorden zou gepleegd zijn door Taliban-strijders... of in opdracht van de nieuwe machthebbers... Dit ondanks herhaaldelijke beloftes dat deze mensen ongedeerd zouden blijven. Ook zouden zeker 50 lokale leden van IS zijn geëxecuteerd. In Canada blokkeren tientallen vrachtwagens en andere voertuigen... voor de tweede dag op rij van Ottawa... uit protest tegen het coronabeleid van de regering. De chauffeurs en andere demonstranten eisen dat alle coronabeperkingen... in heel Canada worden geschrapt. Premier Trudeau heeft gezegd dat de betogers slechts een minderheid vertegenwoordigen. Hij wil niet op hun eisen ingaan. Vanwege de noordwestenstorm die Nederland in de loop van de nacht bereikt... worden op Schiphol tientallen vluchten geschrapt, onder meer, vanwege, onder meer van de KLM. Vluchten die wel doorgaan krijgen waarschijnlijk te maken met vertraging. Door de storm en de zware windstoten heeft de luchthaven een zeer beperkte baancapaciteit. In verband met de nadere storm heeft het KNMI voor de komende ochtend voor het noordwesten code oranje afgekondigd. In de rest van het land geldt code geel. Mohamed Ihataren speelt de rest van dit kalenderjaar voor Ajax. De Amsterdammers huren de voormalige PSV'er van Juventus. In de overeenkomst is een optie tot koop opgenomen. In augustus maakte de 19-jarige Ihataren de overstap naar Juventus... nadat hij in ongenade was gevallen bij PSV-trainer Roker Smit. Het weer vannacht regen en meer wind. Het wordt onstuimig met langs de westkust in de ochtend. Dus even een noordwesterstorm en zeer zware windstoten. En het wordt smiddags ongeveer 7 graden.